Levi van Eck met het NOS-journaal. Het onbestuurbaar geraakte Chinese ruimtestation Tiangong-1 is door de dampkring van de aarde gekomen. Het grootste gedeelte verbrandde meteen in de atmosfeer. Volgens de Chinese ruimtevaartorganisatie zijn onderdelen van het ruimtestation in de stille Zuidzee terechtgekomen. Het ruimtelab, dat ongeveer zo groot was als een bus, werd in 2011 door China gelanceerd. In 2016 raakte het station op drift en verloor China de controle over het ruimtestation. Bij een gevangenisopstand in Mexico zijn zeker zes politieagenten omgekomen. De agenten waren in de gevangenis om een aantal gevangenen over te plaatsen naar een ander complex. Eenmaal bij de cellen aangekomen werden de agenten een afgesloten ruimte ingedwongen... waarna de gevangenen matrassen in brand staken. De agenten kwamen om doordat ze te veel rook hadden ingeademd. Een zevende dode kon nog niet worden geïdentificeerd... dus is het onduidelijk of het om een agent of een gevangene gaat. China heeft op 128 Amerikaanse producten importheffingen ingevoerd. Op de meeste producten geldt vanaf vandaag een extra heffing van 15 procent. Het is een reactie op het besluit van de Amerikaanse president Trump... om Chinees staal extra te belasten. Volgens Trump doet China aan oneerlijke concurrentie... door goedkoop staal in de VS te dumpen. China komt nu dus met sancties naar eigen zeggen om de schade die de Amerikaanse heffingen veroorzaken te compenseren. Internationaal wordt er gevreesd voor een handelsoorlog tussen de VS en China. Een man uit Dordrecht is zaterdagnacht slachtoffer geworden van anti-homo-geweld. Hij had een afspraak gemaakt via de dating-app Grindr... maar werd op de plaats van de afspraak in elkaar geslagen door een groep mannen. Hij raakte lichtgewond. Een tweede man overkwam een nacht later bijna hetzelfde... maar hij wist te ontkomen. Het weer, het is bewolkt en soms wat miserig. De minima ligt tussen de 2 en 5 graden. In het noordoosten is er kans op lichte vorst.